12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij incidenten rond de jaarwisseling zijn vier doden gevallen. In Enschede en Morra in Friesland overleden twee mensen als gevolg van vuurwerk. In Losser bij Enschede werd een man doodgevonden in een woning. De politie heeft een vrouw aangehouden. In Rotterdam raakten twee mensen gewond bij een schietpartij. Een van hen bezweek later aan zijn verwondingen. Door het vreugdevuur in Scheveningen ontstond een vonkenregen... die leidde tot brand op een aantal plaatsen. De organisatie gaf later toe dat de berghout van 48 meter te hoog was. In het noorden heeft de politie 30 mensen aangehouden. In Geesbrug in Drenthe moest de ME ingrijpen toen tientallen mensen wegen blokkeerden... zodat de brandweer er niet door kon. Bij het brandwondencentrum in Groningen zijn 21 mensen behandeld. De meeste vanwege vuurwerk, maar ook iemand die bij het oliebollenbakken gewond was geraakt. Op station Almere Oostvaarders konden tot half elf vanochtend geen treinen stoppen... vanwege het glas van vernielde abris op de perrons. De man die in de Britse stad Manchester drie mensen neerstak... had mogelijk een terroristisch motief. Een BBC-medewerker die toevallig langs het station liep waar het gebeurde... hoorde de man zeggen dat dit soort dingen zou blijven gebeuren... zolang er bepaalde landen worden gebombardeerd. De man stak met een lang keukenmes en kon vrij snel worden overmeesterd. Geen van de gewonden is in levensgevaar. De wielrenners Chris Froome en Geraint Thomas hebben dit jaar de Tour de France als hoofddoel. Dat heeft Team Sky bekendgemaakt. Froome wil graag de Tour voor de vijfde keer winnen... en Thomas wil na zijn zegen in de Tour van vorig jaar... opnieuw zo goed mogelijk presteren in Frankrijk. Eerder zei Tom Dumoulin dat hij juist inzet op een goed klassement in de Giro d'Italia. De belangrijkste skyrunner die Dumoulin daar tegenkomt... is de 21-jarige Colombiaan Bernal. Het weer. Vanuit het noorden opklaringen. Het wordt vandaag een graad of 9, maar door de stevige westelijke wind voelt het kouder aan. Morgen vrijwel overal droog en vooral in het oosten geregeld zon. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito para que mi us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl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

tonight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 coming home and I'm on my own.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 to